Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil het eigen risico in de zorg verhogen tot 455 euro... hoewel daar geen meerderheid voor is. Volgens Nieuwsuur is het op dit moment onmogelijk om het voorstel door de Eerste Kamer te krijgen. Coalitiepartner Bontebal van het CDA hoopt toch dat er nog wat verschuift. Het is belangrijk dat we dat wel voor elkaar krijgen. Eh, want anders is er een gat in de begroting. En eh, dat betekent dus dat geld ergens anders vandaan moet komen. Dat betekent dus dat er op een andere plek belasting moet worden geheven of bezuinigd moet worden. Dus niks is er gratis in de politiek. GroenLinks-PVDA is hoogstwaarschijnlijk nodig voor een meerderheid... maar die partij voelt niets voor het verhogen van het eigen risico. Joodse kolonisten hebben op de westelijke Jordaanoever honderden aanslagen en aanvallen gepleegd tijdens de oorlog met Iran, zegt een Israëlische mensenrechtenorganisatie. In 40 dagen tijd zouden acht Palestijnen zijn gedood. Gemiddeld waren er bijna 10 incidenten per dag, waarbij ook geregeld werd geschoten. TikTok, Instagram en andere sociale media moeten worden verboden voor kinderen onder de 15, vindt de onderwijsinspectie. Bij schoolruzies en pesten spelen sociale media vaak een rol. In veel landen wordt nagedacht over zo'n verbod. Het kabinet voelt wel voor maatregelen, maar dan in Europees verband. De koning en de koningin kijken tevreden terug op hun bezoek aan president Trump. Het kabinet noemde de timing ervan ongemakkelijk... gezien de kwesties rond het Midden-Oosten en de NAVO. Willem-Alexander zei dankbaar te zijn dat het bezoek doorging. We hebben hele goede gesprekken gehad. Het, is dus anderhalf uur langer geduurd dan eh, van tevoren verwacht. De sfeer was goed, we hebben kunnen lachen met humor. We hebben ook heel duidelijk kunnen maken dat we op sommige punten... gewoon fundamenteel oneens zijn. Het koningspaar was door Trump uitgenodigd voor een diner...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 Six no. On baseline, Martina Nanny's coming. On baseline, I'll see no. On baseline, I'll see no. On baseline, Martina Net. Net. Uh, okay. married. Here I am. She should get married. married. hear him married. And on Mike Gambada.